De geldstroom komt er nu toe langzaam op gang omdat er angst is voor corruptie en de invloed van de Taliban in Pakistan. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken heeft nog eens benadrukt dat zijn land erop zal toezien dat het geld goed terechtkomt. Hij denkt erover om dat door internationale waarnemers te laten controleren. Bij een brand in Delfgauw in Zuid-Holland zijn een man en zijn dochtertje van drie omgekomen. De moeder bleef ongedeerd. De brand brak om half vier uit in een flatwoning en was een half uur later onder controle. Acht aangrenzende woningen werden ontruimd, maar de bewoners konden weer snel naar huis. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal studenten dat dit jaar begint aan een universiteit lijkt licht te stijgen ten opzichte van vorig jaar. Naar schatting zijn er 42.500 eerstejaars en dat zijn er 500 meer dan vorig jaar. Toen nam het aantal nieuwe studenten met 12% toe en dat was een forse stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. In het hoger beroepsonderwijs daalt het aantal studenten licht. De aantallen zijn gebaseerd op voorinschrijvingen. Minister Hirschballin wil snel met onder meer de Raad van de Korpschefs praten over de projecten van de Nederlandse politie in Suriname. De minister wil dat naar aanleiding van uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welten. Die zei namens de korpschefs dat de politie moet stoppen met de projecten in Suriname. Hirschballin liet erop weten dat Welten niet over de samenwerking gaat. Het weer, bewolkt en buien, pas later in de middag vanuit het westen droog en opklaringen. Aan zee een stevige...